Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. Nederlandse pilan EasyJet gaan vanochtend weer staken. Dat is voor de derde keer in korte tijd. Van 5 tot 10 uur leggen ze het werk neer. En dat betekent dat 7 van de 16 EasyJet-vluchten vanaf Schiphol worden geannuleerd. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Ze willen minder zware roosters, meer doorbetaling bij ziekte en een beter pensioen. Het Russische leger legt de komende tijd dagelijks drie uur de wapens neer in de Syrische stad Aleppo. Op die manier kunnen konvooien met hulpgoederen veilig de stad in. Er zitten een schatting 250.000 burgers vast in het belegerde deel van de stad. En ook worden in en rond Aleppo zo'n 2 miljoen mensen bedreigd door watertekort. Verder is er nauwelijks stroom. De Russische wapenstilstand geldt dagelijks van 10 tot 1. De VN zegt dat een veel langere gevechtspauze nodig is om de bevolking goed te kunnen helpen. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zich in Rio geplaatst voor de Olympische finale van de 100 meter vrije slag. In de halve finale liet ze met 53 seconden en 42 honderdste de zevende tijd noteren. Grote favoriet voor de finale is Kate Campbell. Met een tijd van 52 seconden en 71 honderdste zwom de Australische een Olympisch record. Ajax is het met Chelsea eens geworden over het huren van Bertrand Traoré, zo meldt de Telegraaf. De 20-jarige aanvaller komt voor een jaar naar Amsterdam en is de opvolger van Arek Milik, die naar Napoli vertrok. Ajax-trainer Peter Bos werkte al met Traoré bij Vitesse. Onder leiding van Bos maakte hij in twee seizoenen 16 doelpunten. Afgelopen seizoen scoorde hij twee keer, zie in de Premier League. Traoré is dinsdag normaal gesproken schikbaar voor het eerste duel van Ajax met FK Rostov in de play-offs voor de Champions League. Vanuit het westen volgt meer bewolking en overdag gaat het op steeds meer plaatsen regenen.